4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De zussen en ex-vriendin van Willem Holleder zijn verbijsterd... maar hadden wel verwacht dat hun namen voorkomen op de dodenlijst van Holleder. Ze hadden het vanwege hun getuigenissen tegen hem verwacht... staat in een verklaring van hun advocaat. De drie bedanken het gevangenispersoneel in Vught voor het ontdekken van de plannen. Holleder werd vorige maand aangehouden in zijn cel. Hij zou ook plannen hebben gehad om journalist Peter R. de Vries iets aan te doen. Holleder weerspreekt de beschuldigingen. Facebook heeft het profiel van PvdA-kamerlid Yushel verwijderd. Dat gebeurde nadat ze vanochtend een uitgebreid bericht erop had geplaatst... waarin ze schreef waarom de vrijheid van meningsuiting zo belangrijk is. Daarbij haalde ze onder meer de zaak van columniste Ebru Oemar aan... Waarschijnlijk hebben gebruikers het bericht bij Facebook gerapporteerd, waardoor dit is verwijderd. De PvdA vraagt Facebook het profiel onmiddellijk te herstellen. In Rotterdam is een gokbende van 26 mensen opgerold. De bende had computers in horecazaken en een kapperszaak gezet. Daarop konden mensen illegaal weddenschappen afsluiten over sportwedstrijden. De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Maasluis. De Goedheiligman en zijn pieten komen op zaterdag 12 november via de Nieuwe Waterweg aan in de historische haven. Dat heeft de NTR bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat Maasluis de landelijke intocht mag organiseren. Rode SC heeft trainer Kalezic op non-actief gesteld. Volgens de club is er een onhoudbare situatie ontstaan omdat hij zondag een grens overschreed. Na de verloren wedstrijd tegen Willem II noemde Kalacic het duidelijk dat de technisch directeur van Roda nog niet zijn hele leven in het betaald voetbal zit. Misschien is hij vroeger te lang autoverkoper geweest, zei hij. Dat schoot Roda in het verkeerde keelgat. Het weer vrijwel overal droog. Later vanmiddag kan er in het zuiden wat regen vallen. Morgen komt overal even de zon tevoorschijn en wordt het warm. In de middag gaat het in het zuiden regenen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Bij Utrecht dreigt een hele drukke avondspits. En dat komt door wegverzakking van de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Everdingen. Er zijn er twee rijstroken dicht en die blijven waarschijnlijk tot na de avondspits dicht. Het leidt tot een lange file van 12 kilometer nu al, dus je kunt omrijden. Je kunt dat beter niet doen via de A27 van Utrecht naar Gorkum, want die staat inmiddels ook al helemaal vol. Tussen Utrecht Veemarkt en Lexmond 18 kilometer file. Verder veel vertraging op de A7, Zaandam richting Hoorn, bij de afrit A van Hoorn 6 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht 5 kilometer.